Het zijn tevens 150 overledenen meer dan een week ervoor. Vooral onder ouderen is de sterfte toegenomen. De oversterfte ligt al sinds eind september hoger dan normaal... met in totaal 4300 extra overlijdens. Tijdens de eerste golf was die oversterfte bijna 9000. Met uitzondering van de hittegolf in augustus lag het sterftecijfer in de rest van het jaar juist wat lager dan normaal. De koepel van middelbare scholen wil niet dat de scholen voor of na de feestdagen een week extra dicht blijven. Het Outbreak Management Team onderzoekt of een week online onderwijs na de kerstvakantie nodig is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De koepel vindt dat onwenselijk en stelt voor desnoods alleen in bepaalde regio's het onderwijs te vervangen door online lessen. Het bestuur van Forum voor Democratie ontkent dat er problemen zijn met de ledenraadpleging... over het aanblijven van Thierry Baudet als politiek leider. Wel zijn er hekpogingen ondernomen om het referendum te beïnvloeden... maar berichten dat de ledenraadpleging daadwerkelijk is gehackt... zijn volgens het bestuur onjuist. Ook ontkent de partij dat de stemming niet anoniem is. Een stem zou niet te herleiden zijn naar een individu. Sinds 6 uur afgelopen avond kunnen meer dan 45.000 leden tot morgenavond 6 uur stemmen over het lot van Baudet. PSV heeft in de Europa League uit met 1-0 gewonnen van Granada... en heeft zich daarmee als tweede in de pool geplaatst voor de volgende ronde. Feyenoord verloor in de Kuip met 2-0 van Dynamo Zagreb dat de volgende ronde bereikte. De Rotterdammers moeten volgende week winnen bij Wolfsberger AC om door te gaan. AZ maakt ook nog kans op de volgende ronde. De club speelde in Alkmaar 1-1 gelijk tegen Napoli. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Bij een graad of 4.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 op 106.9 CFFM You think that I can live without your love you see You think I can go on another day? never make that mistake 106.9 ZFN it ain't no job. It's live, live, it's all the way live.